en dit is het nieuws van NWS 3. Een heftige moordzaak in Pakistan. Een meisje van 16 is door haar eigen vader doodgeschoten... omdat ze haar TikTok-account niet wilde verwijderen. Het is niet voor het eerst dat jonge vrouwen vermoord worden... vanwege hun aanwezigheid op sociale media. In 2016 werd een influencer die de Pakistaanse Kim Kardashian werd genoemd... gewurgd door haar broer. En ook vorige maand was er een gruwelijke moord... vertelt correspondent Davy Boerma. Veel mensen gingen de straat op toen Sana Yousaf vermoord werd. Het was een 17-jarige influencer ook met miljoenen volgers. Eh, en zij werd vermoord door een man die geobsedeerd door haar raakte. En hoewel er ook heel veel mensen de straat op gingen om gerechtigheid voor haar te vragen... was er toch ook wel een tendens in de samenleving die zei... ze heeft er zelf om gevraagd omdat ze zich zo openlijk profileerde op sociale media. De vader van het meisje van 16 probeerde het nog te laten lijken op zelfmoord... maar daar zag de politie doorheen. Hij is opgepakt. De volgende kabinetten moeten flink gaan bezuinigen. 7 miljard euro per jaar, dat zeggen topambtenaren en experts. De voorzitter van die groep legt uit waarom er zoveel bezuinigd moet worden. Voor de lange termijn zit het hem vooral in de vergrijzing. Eh, we worden allemaal ouder, dat is hartstikke fijn. Maar daardoor eh, gebruiken we ook meer overheidsvoorzieningen, meer zorg, AOW. Maar ook in de belastingen betekent dat een aantal zaken. Dus dat moeten we ombuigen. Ja, dat kan grofweg op twee manieren. Minder geld uitgeven of gewoon de belastingen omhoog gooien. En bereid je voor op noodsituaties als je naar Zuid-Europa op vakantie gaat. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Ze willen dat je vooral rekening gaat houden met extreme hitte, overstromingen en bosbranden. Maar mensen die op vakantie gaan, die nemen juist meer risico's. Soms vergeten mensen dan zelfs water mee te nemen... terwijl je in Nederland nooit met, zonder fles water uit de deur zou gaan. Of je kijkt niet naar de tijd, dus gaat niet ochtends vroeg... of juist helemaal aan het einde van de dag, maar juist om 1 uur s middags als het bloed heet is... terwijl er bijvoorbeeld weinig schaduw is op vakantie zijn dus mensen, zich minder bewust van die risico's. Het Rode Kruis adviseert om noodnummers op te slaan, een vluchttas klaar te hebben en ook vluchtroutes te kennen. Het weer dan nog. Het is zonnig en droog. In het oosten van het land is er iets meer bewolking. 22 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en het blijft droog bij 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A10 Zuid is het in Noord-Holland heel erg druk, met name rond Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam sta je een kwartier in de file voor knooppunt De Nieuwe Meer. Van Amsterdam naar Den Haag staat het ook behoorlijk vast tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof na een ongeluk. Vertraging is 20 minuten. Ze zijn aan het opruimen, maar dat gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren, want de vangrail moet worden gerepareerd. Verder is het druk op de afsluitdijk, vooral richting Friesland op de A7. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen sta je ruim een half uur in de file... tussen Bad Hoevedorp en de afrit AMC. Op de A10 is het druk, vooral op de Ring Noord. Daar heb je een half uur vertraging voor de afrit Volendam. Op de N201 sta je ook een half uur vast van Hoofddorp naar Uithoren... tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol.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 I want you to know that I love you. And no matter how tough I would appear, only to you I would reveal my tears. So tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life.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 Mm-hmm. Marry, you're in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in trouble. And this is the kind of love that the old folks used to warn me about. Every day, every night, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I ZFM. ZFM. Am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer?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 Landbouwminister Wiersma wil dat Nederland opnieuw uitgezonderd wordt van het Europese mestbeleid. Nederland hoefde zich daar niet aan te houden tot vorig jaar die uitzondering werd ingetrokken. Omdat er nu geen oplossing is voor boeren vraagt ze de Europese Commissie om die uitzondering te behouden. Vanaf volgend jaar is Mark Kuipers de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Kuipers is nu nog diplomaat in Japan. Hij is de opvolger van Pieter Jaap Aalbesberg. Zanger Chris Brown zegt opnieuw onschuldig te zijn in een zaak over de mishandeling. De Amerikaan zou twee jaar geleden een muziekproducer hebben aangevallen met een fles in een nachtclub in Londen. Vanochtend moest Brown daar voor de rechter verschijnen. Het weer, nog lange tijd zon. Morgen zon en wolken en maximaal 27 graden.